Kom lieve kleine meid, kom dans met mij. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw. Wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, la la. 1, 2, 3, 1, 2, Sassa, geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zoveel, ja zoveel van je hou. Mm, mm, mm, 2, 3, hop, la la. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sa sa. Geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zoveel, ja zoveel van je hou. lieve kleine meid, kom dans met mij. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw, wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, la la. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sa sa. Geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zoveel, ja zoveel van je hou. Ah! Ah!